De parlementsverkiezingen in Afghanistan verlopen onrustig. Bij aanslagen in het hele land zijn zeker elf doden gevallen, onder wie zes veiligheidsmensen. De Taliban hebben gezworen dat ze de verkiezingen zullen ontwrichten. Kiezers worden geïntimideerd. Van de 6000 stembureaus zijn er volgens de BBC zo'n 1000 uit veiligheidsoverwegingen dicht. NAVO-troepen en Afghaanse strijdkrachten worden ingezet om de Taliban bij stembureaus te verjagen. Met een sprong boven de Ginkelse heide bij Ede hebben zo'n 700 parachutisten de operatie Market Garden herdacht. Dat gebeurde onder toeziend oog van onder meer Nederlandse en Britse veteranen. De sprong is een onderdeel van de herdenking van Market Garden. Er was ook een speciale herdenkingsgelegenheid op de heide. Market Garden leidde in 1944 tot de verloren slag om Arnhem.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 的路。 trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry, the tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you come back. should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, should have known. in Zandvoort. En jij bent erbij.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 klein. doesn't even know himself. He's got to look inside to know in his first line. Victor. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. so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 Niet eerder heeft hij zich zo sterk over het misbruik uitgelaten. Benedictus hoopt dat, zijn hoopt dat bestraffing de slachtoffers zal sterken... en dat de kerk daardoor kan terugkeren naar de eeuwenoude plicht tot zorg en onderwijs voor jongeren. De paus is bezig aan de derde dag van zijn vierdaagse staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Tegenstanders houden vanmiddag in Londen een protestmars. Ze zijn tegen de conservatieve ideeën binnen de kerk, de misbruiksschandalen en de kosten van het bezoek van de paus. Het jongetje van vier dat woensdag dood werd gevonden in Eigenbrakel in België is vermoord door zijn moeder. Dat heeft de moeder...